mocht die elektrische bakfiets van het ministerie de weg niet meer op. Kinderdagverblijven hadden de stints massaal in huis gehaald... en konden ze ineens niet meer gebruiken. Dat kostte dus flink wat geld, zegt collega Jan Eikelboom. 170 organisaties die eh, naar schatting ongeveer een ton elk hebben verloren. Dus dat is al 17 miljoen. En eh, het bedrijf zelf is bijna eh, failliet gegaan. Uiteindelijk op het nippertje gered door een investeerder. Maar zij schatten in dat ze toch ook ongeveer 10 miljoen... dat is meer dan de jaaromzet mis hebben gelopen. De Raad van State heeft nu in hoger beroep besloten... dat het ministerie die schade moet vergoeden. In Amsterdam gaat het hard met de nieuwe Omicron-variant van corona. Van alle mensen die besmet raakten had twee dagen geleden bijna de helft Omicron te pakken, zeggen de GGD en het Amsterdam UMC. De vorige keer dat het werd uitgezocht, acht dagen eerder, ging het nog maar om 4% van de gevallen. En vanaf vandaag gelden er in Nederland nieuwe inreisregels. Kom je van buiten de EU, dan moet je negatief getest zijn. Ook als je geprikt bent of al corona hebt gehad. Mensen die uit een land met veel coronagevallen komen vliegen... moeten sowieso verplicht in quarantaine. En deze man moet een podcast gaan maken. De stilte nog onverdo eh, onverdovender dan daarvoor, dan anders. Regret and eh, eh, apologies. Om onderwijsachterstanden in de lopende in het lopen, in te lopen die de coronapandemie eh, zijn ontstaan. Ja, tenminste, dat, vinden mensen, dat zeggen mensen tegen de Rijksvoorlichtingsdienst. Die vroeg een klein groepje naar nieuwe ideeën voor het Koninklijk Huis. En dat groepje kwam met het idee van een Willem-podcast of een vorstelijke blog, vertelt verslaggever Josephine Trehi. Mensen in die, eh, in die focusgroep die zeiden van ja, we hebben eigenlijk geen idee wat de koning nou zoal doet op een dag. Hè? Zouden dat interessant vinden. En daar willen ze ook in zien hoe de royals omgaan met de pandemie. En het weer nog. Het is zonnig vandaag rond het vriespunt. Vannacht ook een paar graden onder nul. Maar wel minder koud dan afgelopen nachten. Morgenavond begint de temperatuur op te lopen naar 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is niet veel aan de hand onderweg. Alleen de N240 van Hoogkarspel naar Hippolytushoef is dicht... tussen Slootorp en de aansluiting met de N99.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 Hij tekende aan het begin van de jaren 70 met drie collega's als de First National Bank bij RCA en had met de nummers Silver Moon en Joanne succes. Tussen deze twee songs heb ik Calico Friend geplakt. See the lazy when they win. and my calico girlfriend starting a set of new rules, watching the stars as they drop in, making the night time a fool, wandering over a roadway, changing the signs of the times, looking for love and a new day, seeing with more than our eyes. we Me and my calico girlfriend stare at the face of time and its hope that we'll win. Then softly drop out of the ring. Chasing Sand uit 2007... haar nieuwe rockdinosaurus Robert Plant... en bluegrasszangeres Alison Krauss andermaal hun samenwerking. Plant en Krauss zijn een prachtig zingend duo samen. Luister maar naar Can't Let Go... en vervolgens naar High and Lonesome en The Price of Love. mountain with the naked and the free. And if I should bare my soul, would you still care for me? Would you still care for me? Would you still care for me? Would you still care for me? I shall not rest upon the highway. I will not die in despair. Does she still think of me? Does she still think of me? Play Toppers van toen. Pop van eigen bozem onder de titel Nederpop met de Buffoons en Tomorrow is Another Day. Love met Anne Maria en Wally Tax met Miss Wonderful. Een week voor kerst ontkom ik niet aan kerstrepertoire. Cheryl Crow is van de partij met haar versie van Go Tell It on the Mountain. Spex Hildebrand met een van de mooiste kerstsongs van eigen bodem... Christmas 4 A.M. Alone. En Nora Jones met I'll Be Home for Christmas. you. My diary is my only friend, the only friend that I have left. Christmas, 4 a.m. long. I sit here lonesome to the bone, staring at the words I wrote. Christmas, 4 a.m. alone. love must end, but we'll stay the best of friends. Christmas, 4 a.m. long. Boy, you have a way with words. You've no idea how they can hurt. Christmas, 4 a.m I got hit the town, grabbed the first. sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un siècle, il y a une éternité. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin aux couleurs de l'été indien. Aujourd'hui, je suis très loin de ce matin d'automne, mais c'est comme si j'y étais. Je pense à toi. Où es-tu Que fais-tu Est-ce que j'existe encore pour toi Je regarde cette vague qui n'atteindra jamais la dune. Tu vois, comme elle, je reviens en arrière, comme elle, je me couche sur le sable et je me souviens. Je me souviens des marées hautes, du soleil et du bonheur qui passait sur la mer. Il y a une éternité, un siècle, il y a un an. On ira où tu voudras quand tu voudras. Et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien.